Sluit maar gauw je oogjes en slaap dan maar zacht. Ik zal over je waken de donkere nacht. Ik geef je nu een kusje, wat mami vaak deed. Ik hoop dat jij haar nooit meer vergeet. als jij groot bent, vertel ik je wel dat al het geluk overgaat, soms heel snel. Jij had eens een mami en ik eens een vrouw, maar ik altijd het meeste van hou. Ik alleen tot de morgen met jou. Dicht bij je bedje, maar eens ben je vrouw. En als jij dan later ook mami zal zijn Sluit maar gauw je oogjes en slaap dan maar zacht. Ik zal over je waken de donkere nacht. Ik geef je nu een kusje, wat mijn man niet vaak deed. Ik hoop dat jij haar nooit meer dat jij haar nooit meer vergeet. Dag schatje, wel trusten. Wel trusten, papi. Slaap maar zacht.